Er is tot nu toe 220 ton afval opgeruimd. De burgemeester van Schierman Koog noemt de samenwerking hartverwarmend om te zien. Ook Ameland en Terschelling organiseren vandaag geen opruimacties. acties. Rederij MSC liet gisteren weten bereid te zijn alle kosten te vergoeden... die worden gemaakt om de spullen uit de containers op te ruimen. In Ridderkerk is een jongetje van één jaar oud van een flatgebouw gegooid. Dat gebeurde vanaf de eerste verdieping. Het kind is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ademde hij nog wel. In dezelfde straat is een man van 41 aangehouden. Wat zijn rol bij het gooien van het jongetje is... en wat de relatie van de man tot het kind is, is niet bekend. In de hoofdsteden van Servië en Hongarije zijn gisteravond duizenden mensen de straat op gegaan. Ze demonstreren tegen de in hun ogen autoritaire regering. Aanleiding voor de betoging in Budapest is een nieuwe wet van premier Orbán. Daardoor mogen werkgevers hun werknemers 400 uur per jaar laten overwerken. In Belgrado in Servië werd voor het vijfde weekend op rij geprotesteerd tegen de regering van president Vucic. De betogers eisen meer persvrijheid en hervormingen van het kiesstelsel. De bekendmaking van de uitslag van de presidentsverkiezingen in Congo wordt uitgesteld naar volgende week. De kiescommissie zal vandaag een deel van de uitslag bekendmaken, maar volgens de voorzitter is nog maar 47 van de stemmen geteld. De spanning in het land loopt steeds verder op. Zowel de regeringskandidaat als de kandidaat van de oppositie claimt de overwinning.